Maar de Franse politie verbiedt die actie dus nu. In Canada, Australië en Nieuw-Zeeland waren eerder al grote protestacties waarbij vrachtwagens uit protest de straten blokkeerden. Heb jij groenteballetjes van de IKEA in je vries liggen? Check dan even de datum op de verpakking. In balletjes die houdbaar zijn tot 26 oktober kunnen stukjes plastic zitten. Ikea waarschuwt de klanten om ze niet te eten. Je kunt de balletjes terugbrengen naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Een school in Rotterdam mag een leerling niet wegsturen na een gekke actie tegen een docent. De jongen van 17 stapte na een onvoldoende voor Engels naar de politie. Hij kondigde daaraan dat hij ging demonstreren tegen zijn docent, omdat die corrupt zou zijn. Toen de school de jongen wegstuurde, stapten zijn ouders naar de rechter. Die zegt dat hij gewoon weer welkom moet zijn in de klas. En over een uurtje gaan de eerste schaatsters van start voor de 5 kilometer. Irene Schouten nog niet, want die is als grote favoriet pas als laatste aan de beurt. Schouten won al goud op de 3 kilometer. En ze is voorzichtig over haar kansen om ook vandaag te winnen. Ik eh, wil gewoon nu ook gewoon weer eh, harde rit rijden. Je bent toch lekker bezig? Ja, gaat erg goed. Maar ik denk dat... Ehm, dat ik een eh, hele zware kluif heb aan beide man. Maar jij hebt één ding wat zij allemaal niet hebben. Dat is waar. Dat is waar. En wat ook alweer? Gouden medaille. En dat geeft? Vleugels. Het weer. Het is grijs, regenachtig. Vanuit het noorden komt de zon er af en toe bij. Maar in Limburg blijft het nog lang nat. Het is een graad of acht. Morgen wat meer zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een handjevol files met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud. En op de N235 van Purmerend naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over tussen Purmerend Zuid en Watergang. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is de vertraging een kwartier tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag.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 De autoriteiten in Parijs hebben een truckersprotest verboden. Vrachtwagenchauffeurs zijn onderweg naar de Franse hoofdstad... om daar komend weekend tegen de coronaregels te demonstreren. Het Mondriaanhuis in Amersfoort heeft negen schilderijen en tekeningen van Mondriaan gekocht. De werken zijn gemaakt in het begin van de 20e eeuw...